zit een luchtje aan. Daar zit een luchtje aan. Dames en heren, wat ik u kan aanraden is kapucijners met spek, haché met heel veel uien en wat ook nog lekker is, dat is erwtensoep of bruine resultaat. Daar zit een luchtje. Get for yeses. Jakiba, jakiba, jakiba. Daar zit een luchtje. Jakiba, jakiba, jakiba. Jakiba, jakiba, jakiba. Oh, jakkie, jakkie, jakiba. Baba yaki ba yaki ba Yaki ba yaki bakkie bakkie ba. Ja, het stinkt hier als de pest. En de rest zoek het maar lekker uit. Oh zo. Oh jee. Daar zit een luchtje aan.